uur. Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een beperking aan te nemen... helpt niet meer arbeidsgehandicapten aan een baan, zegt het Centraal Planbureau. Werkgevers hoeven straks maar een deel van het minimumloon aan arbeidsgehandicapten te betalen. De rest krijgt de werknemer uit de bijstand. Voor deeltijders wordt het aantrekkelijk om meer te gaan werken, maar voltijdswerk loont minder voor mensen met een beperking, omdat zij minder arbeidskorting krijgen dan reguliere werknemers. De Tweede Kamer praat morgen over de berekening van het CPB. Amerika en Noord-Korea hebben respect voor elkaar. Dat heeft president Trump gezegd op een persconferentie. Hij zegt dat er op extreem hoog en direct niveau wordt gecommuniceerd tussen de landen over een mogelijke top. Die ontmoeting moet volgens Trump ergens in de komende twee maanden plaatsvinden. De Belastingdienst kampt nog steeds met ICT-problemen. Daardoor zijn plannen om terugbetalingsregelingen makkelijker te maken verder uitgesteld. Blijkt uit de halfjaarrapportage over de Belastingdienst die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Belastingdienst wil de terugbetalingsregelingen voor bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag makkelijker maken. In eerste instantie zou dit allemaal voor 2019 geregeld zijn, maar het gaat uiteindelijk nog zeker tot 2021 duren. De griepepidemie, die 18 weken geleden begon, is nog steeds niet voorbij. Deze week is er zelfs weer een toename van het aantal mensen dat met griep naar de dokter is gegaan. De langste griepepidemie was vier jaar geleden, die duurde toen 21 weken. En er is gevoetbald. FC Twente versloeg thuis PEC Zwolle met 2-0. Ondanks de winst blijft Twente laatste in de eredivisie. De wedstrijd Heerenveen-ADO Den Haag eindigde in 2-0.